Meer dan een miljoen mensen zijn geëvacueerd vanwege het hoge water. Door zware stortregens zijn tientallen rivieren overstroomd. Het leger is bezig met reddingsacties. Zo worden mensen van hun daken gehaald die daar naartoe waren gevlucht omdat hun huis onder water is komen te staan. De meeste doden zijn gevallen door aardverschuivingen. De stortregens en overstromingen volgen op een periode van extreme droogte. Het stormt nog steeds in het zuiden van China en weerkundigen verwachten dat het ook de komende dagen nog blijft regenen. Op de hoogste berg van Duitsland is vandaag een dik pak sneeuw gevallen. Dat is zeer ongebruikelijk in deze tijd van het jaar. Dagjesmensen die dicht bij de top van de bijna 3000 meter hoge Zugspitze op een terras zaten... werden volledig verrast door de sneeuw. Lager op de berg in het zuiden van Beieren ging de sneeuw over in zware regenval. Duitse meteorologen waarschuwen voor overstromingen... doordat rivieren en beekjes buiten hun oevers kunnen treden. De zeilrace voor katamarans rond Texel gaat dit jaar niet door. De organisatie vindt het niet verantwoord om de wedstrijd door te laten gaan vanwege de harde wind. Er staat een noordwestenwind, kracht 5 tot 6... en in combinatie met een hoge branding vinden de organisatoren het te gevaarlijk om het water op te gaan. De Ronde van Tessel werd 33 jaar geleden voor het eerst gehouden. Het is de eerste keer in de geschiedenis van het evenement dat het niet doorgaat. Hersteld is de derde keer in de geschiedenis van het evenement dat het niet doorgaat. Dan het weer, wisselend bewolkt, enkele buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur tussen 13 graden op de Wadden en 16 in het binnenland. Morgen weinig verandering, daarna droger en geleidelijk warmer. Dit was het en. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM. Met, nu Zandvoort op zaterdag. ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM. Come da porca picchita va bene. Si tu la parla miezza americano.